Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland de Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO... dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. Albert Heijn krijgt de komende tijd geen producten meer van de merken Maggi, Nescafé, KitKat en vleesvervanger Garden Gourmet. De supermarktketen heeft een conflict met Nestlé over prijsverhogingen van die merken. En volgens Albert Heijn zijn de onderhandelingen vastgelopen. Voedingsmiddelenconcern Nestlé zou de producten zeker 20% duurder willen maken... vanwege de sterk gestegen prijzen voor grondstoffen. Supermarktketens als Albert Heijn zeggen dat de inflatie als excuus wordt gebruikt... om de prijzen sterker te verhogen dan eigenlijk noodzakelijk is. De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij COVID-19 te voorkomen. Dat stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen twee maanden. Belangrijke kanttekening is wel dat de cijfers vooral gaan over de Delta-variant... die inmiddels is verdrongen door de Omicron-variant. De burgemeesters van zo'n 30 gemeenten, onder wie die van de grote steden... schrijven in een brief aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. De logica is nu zoek, vinden de burgemeesters. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur... schrijven ze in een opiniestuk in de Volkskrant.